Waarom die loodgieter doelwit was, is voor het OM nog steeds een raadsel. Ja, het motief weten we niet. De eh, zes verdachten die zijn aangehouden, die beroepen zich allemaal op een zwijgrecht. En dat heeft de verdachte die vandaag moest voorkomen op zitting ook volgehouden. Dus het waarom, waarom die explosies zijn geplaatst, weten we niet. En dat is ook niet uit het onderzoek gebleken. Nou, de man die vandaag voor de rechter staat, zou in december een zware vuurwerkbom hebben laten afgaan bij het huis van de loodgieter. Raakte niemand gewond, maar er was wel veel schade. Op Schiphol is een jongen van 14 opgepakt die een zwaard van ruim een halve meter bij zich had. De jongen werd samen met twee anderen aangehouden omdat ze niet hadden ingecheckt voor de trein en zich vervolgens niet konden legitimeren. De marechaussee ontdekte daarna dat de jongen een zwaard in zijn kleding verstopte. Een Belgische profvoetballer die vorig jaar een bizar ongeluk veroorzaakte, krijgt geen straf. De middenvelder van een club uit Leuven reed met meer dan 100 km per uur tegen een rotonde. Zijn auto werd gelanceerd en vloog een paar meter boven de grond dwars door de muur van een sporthal. Wonder boven wonder raakte niemand gewond. De voetballer geeft toe dat hij had gedronken... maar zegt dat hij onwel was geworden achter het stuur. En bij de finale van Apex Legends, een survival spel op de console... ging het gisteren helemaal mis. I'm getting hacked, I'm getting hacked. But... I know, I know, sure. Can you play the game? Bro, I'm getting hacked. I know, but can you play, can you play? Yeah, but I'm, it's cheating ja, hackers slaagden er dus in om in te breken bij die finale. Zo kregen spelers opeens allemaal superkrachten, terwijl dat helemaal niet de bedoeling is. De game werd dus stopgezet. Er is nu besloten om de finale op een later moment in te halen. Het weer, dat is er nu al. In het noordwesten wat regen, maar op veel plekken piept de zon er ook tussendoor. Bij 12 graden op de Wadden en 17 in Limburg. Morgen schijnt de zon nog wat vaker en het blijft lekker warm. 15 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWW. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat 9 kilometer file tussen Akersloten en Knoop het Velzen door bergingswerkzaamheden op de A22. Beverwijk richting Velzen bij de Velzen-tunnel. Er was een ongeluk gebeurd, de weg is weer vrij, maar er staat nog wel 5 kilometer file vanaf knooppunt Beverwijk. Op de A10 Watergaasmeer Koenplein tussen afrit Amsterdam Centrum en Amsterdam West 10 minuten vertraging. 20 minuten op de A10 Watergaasmeer de Nieuwe Meer tussen knooppunt Koenplein en knooppunt de Nieuwe Meer. 8 kilometer file. Het eh, wegdek is daar in heel slechte toestand linkerrijstrook kan nog wel dagen dicht zijn. En 197 Heemskerk richting Beverwijk tussen de Plesmanweg en Velsenoord noord 3 kilometer file, een half uur vertraging. En 201 Hilversum Uithoorn, 10 minuten vertraging tussen eh, afrit Nederhorstenberg en Loenersloot.